Mark Hokker met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft geen overeenstemming bereikt om te achterhalen of er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. Er is ook geen overeenstemming over welk team specialisten dat moet onderzoeken. De VS en zijn westerse bondgenoten konden het niet eens worden met Rusland. Dat land sprak eerst zijn veto uit over een Amerikaans voorstel om na te gaan wie er verantwoordelijk is voor de luchtaanvallen op de Syrische stad Douma. Een Russisch tegenvoorstel over een nieuw onderzoek haalde het ook niet. Afgelopen dag werd duidelijk dat de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, zelf deskundigen naar Douma stuurt om de vermoedelijke gifgasaanval te onderzoeken. President Trump bereidt zich voor op een reactie op de aanval met gifgas. Hij heeft een reis naar Zuid-Amerika, die vrijdag zou beginnen, afgezegd. Hans Smolders, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg, gaat niet besturen in de stad. Dat heeft de informateur in Tilburg gezegd lukt de partij Lijst Smolders-Tilburg niet om een coalitie te vormen. Volgens Smolders, die chauffeur was van Pim Fortuyn... hebben andere partijen afspraken gemaakt om zijn partij buitenspel te zetten. Het komt volgens hem vooral door D66, de tweede partij in Tilburg. Die liet voor de verkiezingen al weten niets te zien in een samenwerking met Smolders partij. In de kwartfinales van de Champions League is Barcelona verrassend uitgeschakeld door AS Roma. De Italianen wonnen thuis met 3-0. En dat was voldoende na de 4-1-nederlaag eerder in Spanje. Al na zes minuten scoorden de Romeinen de 1-0, de 2 en de 3-0 vielen in de tweede helft. AS Roma staat daardoor nu voor het eerst in de halve finale van de Champions League. Manchester City slaagde er thuis niet in om de 3-0-nederlaag bij Liverpool weg te werken. City scoorde wel al na een paar minuten, maar verloor uiteindelijk met 2-1. Het weer, stevige buien met onweer, vooral in het zuidoosten, zuiden en midden van het land... Vannacht minder buien, dan is het een graad of 10. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon.